om hun lul erin te steken. En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan... Uh bij het Openbaar Ministerie zeggen ze dat ze snappen dat mensen zich gekwetst voelen door de uitspraken, maar dat ze niet strafbaar zijn. Zo is het geen groepsbelediging, omdat beledigen op basis van geslacht niet in de wet staat. Dus hoeft er niemand voor de rechter te komen. Het sperma-emmer-incident maakte vorig jaar juli veel los. Veel mensen vonden het niet kunnen. Onder meer de rector van het koor stapte daarna op. De zware orkaan in China heeft voor een record hoeveelheid aan regen gezorgd. Sinds zaterdag is in Peking bijna 750 mm regen gevallen en dat is het meeste in 140 jaar. De inwoners van de Chinese hoofdstad weten niet wat ze meemaken, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Mensen die dan bijvoorbeeld in die getroffen gebieden wonen, die vertellen van nou, ik woon hier al heel lang, maar ik heb van mijn leven lang ook nog nooit zo'n zware regen gezien en vooral nooit zo uh, lang achter elkaar. Op veel plaatsen in Peking is de stroom stroom uitgevallen en zijn wegen verwoest. 120.000 mensen moesten hun huis uit. Zeker 20 mensen zijn omgekomen door het noodweer. Hollywoodsterren en scriptschrijvers gaan vrijdag weer in gesprek met filmstudio's en streamingdiensten. Dat is voor het eerst sinds de staking. Die begon drie maanden geleden. De acteurs en schrijvers willen beter betaald worden en duidelijker regels rondom het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie. Door de staking liggen veel producties van films en series stil. Lowlands is nu echt uitverkocht. Vandaag gooide de organisatie bijna 1700 extra kaartjes in de verkoop. Maar die waren allemaal in no time weg. Lowlands begint over iets meer dan twee weken. Het weer droogt even op, al regent het nu nog wel in het noorden en zuidoosten.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 En we gaan door met June Lodge en Prins Mohammed met Someone Loves You, Honey. Alweer een gouden ouwe, ouwe, ouwe. ouwe. Reizigers in de provincie Noord-Holland reizen deze zomer extra voordelig met de bussen van Connection. Kinderen van 4 tot 11 jaar reizen de gehele zomerperiode voor maar eenmalig 1 euro. Samen met hun ouders, grootouders of andere begeleiders. Als je in de maanden juli en augustus een kidsdagkaart koopt... ruil je deze de rest van de vakantie gratis om bij de chauffeur voor de nieuwe kidsdagkaart. Zo reizen kinderen deze zomer tot en met 3 september bijna voor niets. Ook is de dagkaart voor volwassenen extra voordelig. Deze zomer reis je voor 5,75 een hele dag met alle bussen van Connection in de provincie Noord-Holland. Geldig tot en met 20 augustus. Voor meer informatie is te vinden op www.connection.nl schuine streep actie. Can't Stop Loving You. Phil Collins. remember, remember, remember, remember, The Motions was een Haagse nederbeatband in 1964 opgericht door Henk Smitskamp, Robbie van Leeuwen, Rudy Bennett en Siep Warner. De band werd in 1970 opgeheven. De groep speelde op 8 augustus 1964 in het voorprogramma van de Rolling Stones in het Koerhaus. De eerste LP, Introduction to the Motions, wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als een klassieker in de nederbeat. Met het nummer Wasted Word, geïnspireerd door de rage rond de protestsongs, had de band in 1965 de eerste grote hit.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 Een prachtig en afwisselend gebied met zowel duingraslanden als natte duinverleien. IVN'ers Erik van Bakel en Ronald Cassé van Natuurpodcast Tierlier bezochten dit bijzondere gebied in gezelschap van boswachter Gerard Scholte en ecoloog Mark van Til om eens een kijkje te nemen bij de esclosures in dit gebied. Esclosures zijn afgerasterde gebieden waar de alom aanwezige damherten niet kunnen grazen, waardoor fauna en bijbehorende flora zich volop kunnen ontwikkelen. Mark van Til en Gerald Scholten geven uitleg over de natuurontwikkeling die hier plaatsvindt. Waarom er van de vreemde apparaten staan en hoe het wordt samengewerkt met de buren van de PWN. Your Song, Elton John. It's a little bit begint de dag nog droog met wat ruimte voor de zon. Maar bij opnadering van een lage drukgebied vanuit het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe. En volgen er opnieuw buien, lokaal met onweer. Ook gaat er stevig waaien en kunnen later op de dag bij die buien ook forse windstoten voorkomen. Ook donderdag blijft het weer wisselvallig en koel, met amper 20 graden. Af en toe zijn er ook zonnige momenten, maar een overgang naar droog en warm zomerweer zit er ook op vrijdag en in het weekend nog niet in. Het lijkt dan ook wel iets droger te worden, maar de thermometer zal de 20 graden nauwelijks halen. Radio-collega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schrijft deze week het volgende. Deze week wel zes nieuwe binnenkomers in de UK Top 40... waarbij een aantal die de top 40 haalden... zoals Wipeout van de Surfaris. Onze hit van Johnny Kidd en de Pirates haalde de top 10 ook... en eindigde op de vierde plaats. Ze hadden nog een top 40 hit met Hungry for Love. Maar die haalde slechts de 20ste plaats en toen was de koek op. Vanwege de naam van de groep was het uiteraard noodzakelijk dat Johnny een ooglapje droeg bij het optreden, Want je bent pirate of je bent het niet.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 Leo Beenhakker, een voormalig Nederlands voetbaltrainer en bondscoach. En die is geboren in 1942 en die wordt dus vandaag 81 jaar. Dan hebben we Wil Tura, een Belgische zanger, muzikant en liedjeschrijver. En die is geboren in 1940 en die wordt dus vandaag 83 jaar. Wil Tura, een Belgische zanger. Maar hij begon zijn professionele carrière in 1957 en beleefde in 1962 zijn doorbraak waarna hij uitgroeide tot een van de bekendste en succesvolste Vlaamse artiesten aller tijden. Tot zijn talloze reeks hits behoorde onder meer Eenzaam zonder jou uit 1962. Hij bracht eveneens meer dan 100 albums uit. Vanwege zijn populariteit en zijn langdurige aanwezigheid in de muziekwereld... wordt Tura ook wel de keizer van de Vlaamse lied genoemd. Tura's muziekstijl varieert van kleinkunst, van chansons tot vrolijke pop. Van jazz tot gospel en van rock roll tot country en zelfs een rap. In 2023 stopte Wiltura na ruim 60 jaar met optreden. Hier is Wiltura met Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen zijn haken mij al bevelen. Als ik jou niet in mijn armen had. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zou wachten. jou gedachten. En ben je mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. Mijn leven zou ik Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. was Dave met Strange Effect. Als je niet alleen enthousiast bent over de zwemmogelijkheden in Zandvoort... maar ook geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de plaats... moet je zeker een uitstapje plannen naar het plaatselijke museum. In het Zandvoort Museum krijg je een kijkje in de ontwikkeling van de plaats... en een kleine vissersdorp tot een internationale, populaire toeristen- en badplaats. In deze context moet je ook een bezoek aan het museum overwegen... In dit culturele instituut vind je boeiende stukken drijfhout... die in de loop der jaren op de stranden van Zandvoort zijn aangespoeld. U zult zeker een aantal bijzondere aanwinsten ontdekken... die in uw geheugen gegrift zullen blijven. Racefans kunnen hun hart ophalen op het circuitpark Zandvoort... Er vinden diverse races uit verschillende series plaats... en daarom kunnen motorsportfans hier spannende races live meemaken. Andere populaire attracties in Zandvoort zijn het circuit Zandvoort en het Holland Casino aan de Strandboulevard. Het is de moeite waard om tijdens een verblijf tijd in te plannen om deze gevarieerde bezienswaardigheden te bezoeken.